Bij toen jij me zei. Ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje meer. Die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die melodie en ik zing işe geçte